Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Door de trage reactie van de internationale gemeenschap zijn vorig jaar in Oost-Afrika onnodig veel mensen door honger om het leven gekomen. Dat stellen de hulporganisaties Oxfam en Save the Children. In Kenia, Ethiopië en Somalië kwamen tussen de 50.000 en 100.000 mensen om het leven. Volgens de twee Britse hulporganisaties was in augustus 2010 al bekend dat hongersnood dreigde... Pas in de zomer van het jaar daarop werd er actie ondernomen nadat media beelden hadden laten zien van de crisis. Het aantal doden en ook de kosten van de hulpverlening waren veel lager geweest als regeringen, de VN en hulporganisaties sneller hadden eh, gereageerd, schrijven Oxfam en Save the Children. De Engelstalige versie van online encyclopedie Wikipedia gaat om 6 uur vanochtend op zwart. Met de blackout wil de website protesteren tegen plannen in de Verenigde Staten voor strenge antipiraterijwetgeving. Met die wetten kunnen over de hele wereld websites die content aanbieden waar auteursrechten op rusten worden geblokkeerd. Ook andere grote internetbedrijven als Google en Twitter maken zich grote zorgen over de plannen. Ze vinden dat de Amerikaanse overheid niet de macht moet krijgen om het internet te censureren, zoals in China en Iran. De Amerikaanse wetsvoorstellen hebben wel de steun van de film- en muziekindustrie en van softwaremakers. Acteurs in pornofilms die in Los Angeles worden opgenomen moeten voortaan verplicht condooms gebruiken. Dat heeft de gemeenteraad van de Amerikaanse stad besloten. Het stadsbestuur bepaalde vorige week al dat pornoacteurs zich moeten beschermen tegen geslachtsziekten. Los Angeles is de eerste stad in de VS die zo'n wet heeft ingevoerd. De staat Californië bepaalde eerder al dat mannen in pornofilms condooms moeten gebruiken. Maar die regel wordt massaal geschonden. Pornomakers verzetten zich tegen het besluit. Ze denken dat de kijker een condoom in beeld niet zal waarderen. Het weer vrij helder en op de meeste plaatsen ligt de vorst.